Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het nieuwe Europese begrotingsverdrag dat voorziet in een strengere discipline is vanmorgen ondertekend door 25 van de 27 EU-lidstaten. Alleen Groot-Brittannië en Tsjechië steunen het verdrag niet. De ondertekenaars beloven dat ze hun begrotingstekort niet boven de 3% laten oplopen. Hun staatsschuld mag niet meer zijn dan 60% van het bruto binnenlands product. Als 12 van de 17 eurolanden het verdrag hebben geratificeerd treedt het in werking. Consumentenorganisatie Foodwatch wil dat Becel proactief margarine niet langer wordt verkocht in supermarkten. De margarine veroorzaakt mogelijk hart- en vaatziekten, zegt Foodwatch. Dat komt door de plantensterolen die aan Becel proactief zijn toegevoegd. Volgens producent Unilever brengen die stoffen het cholesterolgehalte omlaag en verkleinen ze het risico op hart- en vaatziekten. Maar volgens de consumentenorganisatie zijn er aanwijzingen dat de stof de kans op zulke ziektes juist vergroot. Op het voormalige terrein van de Hells Angels in Amsterdam is geen lijk gevonden. De politie heeft de bodem van het terrein doorzocht met speciale apparatuur. Dat gebeurde na aanleiding van een tip. Er zijn wel twaalf dode honden en een dode kat gevonden. De politie heeft het onderzoek afgerond. En de helft van de belastingkantoren gaat mogelijk dicht. Om kosten te besparen denkt het ministerie van Financiën erover 22 van de 40 kantoren te sluiten. De Belastingdienst moet 400 miljoen euro bezuinigen. Financiën benadrukt dat het nog maar een plan is en dat het kabinet nog geen besluiten heeft genomen. Het lijkt wel zeker dat de kantoren in Heerenveen, Helmond en Hilversum nog dit jaar hun deuren sluiten. Andere vestigingen van de Belastingdienst gaan uiterlijk voor 2016 dicht. Medewerkers van de betrokken kantoren krijgen krijgen zoveel mogelijk een baan aangeboden bij de dichtstbijzijnde vestiging. Het weer vanmiddag bewolkt met sporadisch een waterig zonnetje. Het wordt 8 graden op de Wadden tot 12 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt, maar in het zuiden middags kans op zon en maximaal rond 13 graden. En morgenavond gaat het regenen.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 could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother either, but I know. places. There's a freedom that everyone deserves. I know there's greed and there's corruption. I've seen death and mass destruction, but I'm telling you, that I hope.